Op een proforma-zitting in Amsterdam werd duidelijk dat hij bewust kinderen van 0 tot 2,5 jaar uitkoos, omdat zij nog niet kunnen praten. Inmiddels zijn 34 kinderen herkend op het beeldmateriaal dat is gevonden bij M. Zijn computer is inmiddels helemaal toegankelijk voor justitie. Het hoofd van het internationaal atoomagentschap is op weg naar de kerncentrale in Fukushima. De situatie is volgens het agentschap zorgwekkend. Al de hele dag probeert de brandweer water te spuiten in de koelbaden voor oververhitte splijtstofstaven. Om te voorkomen dat er radioactiviteit vrijkomt. Het is onduidelijk of het koelen is gelukt. De straling bij de centrale is nog steeds erg hoog. Ook wordt gewerkt aan een elektriciteitsleiding, zodat het koelsysteem weer op gang komt. Het Japanse leger heeft beelden van de kerncentrale op internet geplaatst. Die zijn gemaakt vanuit een helikopter. Ze zijn ook te bekijken via het liveblog op nos.nl. In Engeland is een man gearresteerd die betrokken zou zijn bij de moord in 1995 op Nicole van den Hurk. Het 15-jarige meisje uit Eindhoven verdween toen ze op weg was naar haar werk en haar lichaam werd een maand later gevonden in Lierop. De Brabantse politie heropende de zaak onlangs en daarna kwam informatie binnen die nu heeft geleid tot de arrestatie van de man in Engeland. Volgens misdaadjournalist Peter R. de Vries is het een stiefbroer van Nicole. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een inval gedaan bij een tandarts in Amsterdam, die voor 400.000 euro zou hebben gefraudeerd. De tandarts diende de afgelopen vier jaar declaraties in voor nooit uitgevoerde behandelingen, zoals wortelkanaalbehandelingen voor kinderen met een melkgebit. De praktijk mag open blijven omdat er niks mis is met de zorg voor patiënten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar droog.